Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Keulen is het aantal aangiftes van aanranding en beroving tijdens de jaarwisseling fors gestegen, tot 379. In zo'n 40% van de gevallen gaat het om seksueel geweld. De politie zoekt de daders vooral onder mannen van Noord-Afrikaanse afkomst. Grotendeels gaat het om asielzoekers of mensen die zich illegaal in Duitsland ophouden. Het team dat onderzoek doet is uitgebreid tot meer dan 100 ervaren rechercheurs. De verdachte politiemensen in de zaak Mitch Henriquez worden bijgestaan door hetzelfde advocatenkantoor als enkele agenten die in de zaak moeten getuigen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen en de moeder van Henriquez, die door een neklem is omgekomen, zijn bang dat bij het advocatenkantoor wordt gewerkt aan een verhaal over wat er is gebeurd, in plaats van dat de waarheid wordt gezocht. De politie onderzoekt de dood van een man en een vrouw in Zandhuizen in Friesland. De vrouw van 35 en man van 41 werden levenloos gevonden in hun huis. Ongeruste familieleden hadden de politie gebeld omdat ze geen contact kregen met het echtpaar. Toen de politie bij het huis aankwam waren de twee kleine kinderen van het stel buiten. De twee jongetjes van 5 en 6 jaar oud zijn opgevangen en zijn voor zover bekend ongedeerd. Over de doodsoorzaak van het echtpaar is nog niets bekend gemaakt. Waarschijnlijk zal er maandag hulp aankomen in de belegerde Syrische stad Madaya en twee andere plaatsen. Het Rode Kruis is bezig met het verzamelen van hulpgoederen. Zo'n 40.000 bewoners van Madaya hebben niets meer te eten. En ook in twee andere plaatsen in het noordwesten van Syrië zou hongersnood heersen. Het Rode Kruis wil onder meer rijst, suiker, ingeblikt eten, babymelkpoeder en medicijnen brengen. Het weer, veel bewolking met hier en daar een bui. Komende nacht vanuit het westen af en toe regen bij 3 tot 7 graden. Morgenochtend trekt de regen weg en breekt de zon soms door. In de loop van de dag vallen er buien.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 Met de beste van de clubs uit Italië. En een hoop lekkere muziek als opening horen we Mauro Picotto met The Whistle. En dit is gewoon een hoop lekkere muziek op je radio. Nu op de radio Luca de, de Bonaire. Het Wanna Say Yes, je hoort de Club Mix. setback voor mij. Het werkt hard, hard, hard. Voel het in mijn hart, hart, hart. Niemand die heeft wat wij hebben. Niemand die hoeft niks te eten. Niemand die kan ons niks zeggen ons. Niemand die heeft wat wij hebben. Samen met Mr. Polska, met niemand. De Chestnut Deep Bootleg Mix hoor je hem zijn voor de Nightwalk. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Natalie Cole, die overleed aan de gevolgen van hartfalen. Zo bevestigde haar familie afgelopen donderdag in een verklaring. De 65-jarige zangeres overleed op oudejaarsavond in een ziekenhuis in L.A. De dochter van jazzzanger Nat King Cole had een verhoogde bloeddruk in de longslagader. En volgens haar familie is dit een ernstige aandoening waar ze al jaren aan leed... en die ondanks verschillende behandelingen niet geholpen kon worden. Niet verholpen kon worden, moet ik zeggen. En Natalie was vooral bekend van nummers als eh, Inseparable, This Will Be an Unforgettable. Dat laatste nummer zong ze natuurlijk samen met haar vader net King Cole. En voor haar eerste twee albums kreeg ze een Grammy Award... en Cole maakte haar zangdebuut al op haar zesde jaar... toen ze meezong op haar vaders kerstalbum. En hij overleed toen ze 15 jaar oud was. Dus uh, er ging al geruchten rond, want eh, ze is ook eh, drugsgebruiker geweest. Maar het lag dus aan hartfalen en een, ja, een aandoening die ze al jaren had. CFM Zandvoort onderweg zometeen de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan deze zaterdag. 9 januari 2016. Maar nu is muziek. Stupid Disco met Light It Up. How many fingers am I holding up? You in the building, what we it up. I'm getting lifted smoking on medicinal. What the you sipping on? This cup got me Yeah, I'm dope. Take a sniff. Why the you think they call me Brick? how you feeling? Red so look up, full of swag, how you feeling? Full of swag, how you feeling? Full of swag, how you feeling? Full of swag, how you feeling? Full of swag, how you feeling? Full of swag. Light another plant, pass the flame, make the party grow. Party grow. Party grow. plan, pass the flame, make the party grow. first Was it the horn or the drum? Um, it was either or. Like sometimes it's just a sample and I'll put drums to it. Sometimes I do the drums and get that rocking. what did you start making your music first with? Was it the horn or the drum? Um, it, was either or. Like sometimes it's just a sample and I'll put drums to it. Sometimes I do the drums and get that rocking. start making your music first with? Was it the horn or the drum? Um, it was either or. Like sometimes just a sample and I'll put drums to it. Sometimes I do the drums and get that rocking. CFM Zandvoort, de Nightwalk. is pak een beetje om en nabij eh, half tien. We gaan eens even kijken naar de party-update. Zoals al beginnen we eerst even met Brainwash in Escape in Amsterdam. Het begint vanavond om 11 uur. Het duurt tot vroeg in de ochtend. Intree 16 euro. Voor meer informatie check de escape.nl, dat is de website. Hè. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo behind the decks. Vanavond doet iets samen met uh, Matt Nash, Flax en Frederick Abbas. De MC is vanavond Chelsea. En Sexy Mr. S on Sex is ook aanwezig. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Rainwash. En vanavond in de Kantine in Amsterdam. Laatste tijd erg populair. Vanavond het feestje All Night eh, Long. Begint om 11 uur. Intrace 12,50 euro met eh, Mr. Scruff. Die staat er achter de deks en die gaat de muziek de hele avond verzorgen. En vanavond in Air in Amsterdam, de Music Box. Begint om 11 uur, duurt 5 uur in de ochtend. Intrace 17,50 euro met onder onder andere Freddy Moreira, Jessa Wise, Flava, Friend, Mr. Wonder en Michael Wu. Dat is allemaal vanavond in Club Air in Amsterdam. Het feestje Music Box. En vanavond in Ape Club en Laos ook een leuk feestje. L'Hotel, terwijl het gewoon hotel in Nederland. Begint om 11 uur, tot 4 uur s'nachts. Iedereen is 15 euro. En uh, met onder andere Nicky Bizzle, Raoul Alexander, Juventus, J. Daniel en Ape Solid. En hosted by MC. En eh, voor meer informatie check even de website clubape.com Kom En dan vind je al die informatie over het feestje vanavond. De Music Box in Air in Amsterdam. En vanavond in de Melkweg natuurlijk weer het wekelijkse feestje Encore. Ook in 2016 gaan ze gewoon door. Begint vanavond om en erbij. Pak een beet om eh, middernacht. En het duurt tot 5 in de ochtend. Interesse 11 euro en 35 cent. Ik weet niet waar die 35 cent vandaan... maar waarschijnlijk is dat voor eh, het gebruik voor het toilet. Met onder andere Aimisha, Soyuyu, Dynasty, Web, Chocolate en Mimi. Dat is vanavond in eh, de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Dat is natuurlijk eh, als je houdt van R&B, hip-hop en dancehall. En vanavond in, eh, in de Stalker, ik heb hier eens dus twee flyers op de mail gekregen. En eh, de ene is schoolfeest en de andere die ik behandel is Drop It. Begint pak een beet om 5 voor 12. Nu tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie checken we de website clubstalker.nl. Met onder andere Tima en Skater. Dat is vanavond in, in de Stalker in Haarlem natuurlijk. Zit in de, in de kromme elleboogstegen. Als je denkt van waar zat dat ook alweer? Het hele kleine steegje. En daar is altijd wat te doen hè in de, in de, stalker. En tot zover de partyagenda voor deze zaterdag 9 januari. We gaan door met muziek. The most back-to-back -back beats. Nightwalk. Hey. Do you remember when it first night September was changing the mind, while chasing the clouds away. down, down, down, down. Hell yeah. van Mood eh, to Swing, Fusing Lauren met Magical Life. Door de Less Hate remix. En daarvoor Earth, Wind and Fire met de 2015 remix van natuurlijk September. Het is even tijd voor de 10 boven beste platen van de dans. Welke platen zijn er erg populair en welke platen ga je zeker horen als je dit weekend gaat stappen. Op 10 deze week Dr. Cucho en Gregor met Love is My Game. En op 9 Miami Duff Machine met Maybe, de Coop Guys remix. Op 8 Green Velvet en Patrick met When Is Now. En op 7 Martha Wars met n to You. Op 6 Armin van Buren met Everdane Dutch. En op 5 de plaat die zojuist hoorde, hoorde <laughs> Earth, with the Fire September. Op 4 deze week de Jungle Brothers met I'll House You. En op 3 DJ Leroy met I Got Deep Fusing Roland. En op 2 deze week Tiesto en Tony Jr. met Get Down. En deze week op 1 in de 10 bovenbeste plaats van dansen. van 2016. Rito en Carlo met Rinse and Repeat. En die plaat hoor je nu hier in de Nightwalk.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 En daarvoor Fabio Tosti, Fusing Marshall Jefferson met House Music. Het eerste uurtje zit erop van de Nightwalk, niet getreurd. Zometeen de break. En dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen de Global House Vibes met DJ Mauzo. En straks in het laatste uurtje van 11 tot middernacht als afsluiting. DJ Kelly met het beste van de clubs uit Italië. Ze zeggen blijf gewoon luisteren. Nog een paar stukjes muziek. Eh, plaatjes uit de tien bovenbeste plaat voor de dansgroep.